7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De uitslag van het Oekraïne-referendum is geldig... en de tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne hebben gewonnen. De opkomst lag op 32,2 procent. Er was minstens 30 procent nodig om het referendum geldig te verklaren. Een ruime meerderheid van de kiezers is tegen het associatieverdrag... tussen de EU en Oekraïne, 61,1 procent. 38,1 procent stemde voor en 0,8 procent blanco. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het verdrag met Oekraïne nu niet kan worden geratificeerd, nu het referendum geldig is. Het kabinet kan de uitslag naast zich neerleggen, maar ook premier Rutte vindt dat de ratificatie van het verdrag niet zonder meer kan doorgaan. Hij wil daar onder meer met de Tweede Kamer en de Europese Unie over praten. Dat is volgens hem een proces van weken. Initiatiefnemer van het referendum, Jan Roos, is blij met de tegenstem van Nederland... maar hij is er nog niet van overtuigd dat het kabinet gehoor geeft aan de uitslag... Hij verwees naar een referendum in 2005, waarin Nederland nee zei tegen de Europese grondwet, maar waar de politiek zich volgens Roos niets van aantrok. Het aantal tienermoeders blijft dalen. Vorig jaar kregen ruim drie op de duizend meisjes onder de twintig een kind, meldt het CBS. In 2014 was dat nog bijna 4 op de 1000 en in de jaren 60 ruim 20 op de 1000. Het geboortecijfer onder Nederlandse tieners is een van de laagste ter wereld. In Europa doen alleen Zwitserland en Denemarken het beter. Het vliegverkeer van en naar Griekenland ligt plat vandaag door een algemene staking. Onder meer KLM, Transavia en Ryanair hebben hun vluchten geschrapt. De grootste ambtenarenvakbond houdt een 24-uur staking... uit protest tegen de pensioen- en belastinghervormingen die de Griekse regering wil doorvoeren. Naast de luchtverkeersleiders gaan ook onder andere Griekse docenten en artsen de straat op. Het weer wisselvallig vandaag, er trekken geregeld buien over.